5 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn in tientallen Amerikaanse steden mensen de straat op gegaan... naar aanleiding van de dood van een ongewapende zwarte arrestant. In steden als Charlotte, Washington en New York is daarbij geweld uitgebroken. In Atlanta hebben betogers het hoofdkantoor van CNN bestormd en vernielingen aangericht. Op andere plaatsen in de stad zijn branden gesticht en politieauto's vernield. Ondanks een avondklok zijn ook weer betogers op de been in Minneapolis... De stad waar de zwarte arrestant overleed door toedoen van een politieagent. De Duitse regering en de Europese Commissie zijn het eens geworden over de staatssteun aan Lufthansa. Duitsland wil de luchtvaartmaatschappij steunen met 9 miljard euro, onder meer door 20% van de aandelen te kopen. Daarvoor is goedkeuring nodig vanuit Brussel. In ruil daarvoor moet Lufthansa een aantal start- en landingsrechten aan concurrenten aanbieden. Ook moeten oude vliegtuigen worden vervangen. Het officiële dodental als gevolg van het coronavirus is in Brazilië opgelopen tot bijna 28.000. Daarmee heeft het zwaar getroffen land meer geregistreerde coronaslachtoffers dan Spanje. Afgelopen dag werden er in Brazilië ruim 1100 nieuwe sterfgevallen gemeld. In Spanje waren dat er twee. De Duitse bondskanselier Merkel reist eind volgende maand niet naar Washington voor een G7-top. Vanwege de coronapandemie vindt ze het niet verstandig om naar de VS te gaan. De top was eerst gepland op 10 juni, maar werd in maart afgelast. President Trump hoopt dat de top eind juni alsnog kan doorgaan... en dat de wereldleiders naar Washington afreizen... in plaats van dat ze elkaar spreken via een videoverbinding.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 Hey, bitch, get out my face. Hey, stop trying to ride my way. Hey, bitch, get out the way. Hey, stop trying to ride my way. Hey, stop trying to ride my way. Stop trying to ride my way. Hey, stop trying to ride my way. Hey, stop trying to ride my way. Yeah. Don't talk in my face, yeah. You don't wanna catch this fade, yeah. I'm not trying to play no games, yeah. In my own road, I'm staying here. Yeah. Bitch, get out of the way, yeah. Stop trying to ride my way, hey. Stop trying to ride my way, hey. Please get out my face, Please get out my face, huh. Stop trying to ride my way, yeah. Stop trying to ride my way, yeah. Please get out my way, Stop trying to ride my way, Stop trying to ride my way, Stop trying to ride my way. снова мы зажгли огни Больно будет и не кричи У меня не нехватка in my world het NOS nieuws van...